Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Op de A12 in Den Haag is de politie begonnen om demonstranten van Extinction Rebellion weg te halen van de Utrechtse baan. Veel andere actievoerders zijn al vertrokken nadat de politie hen met een waterkanon had bespoten. Sommigen klommen in bomen en lantaarnpalen. Een groep actievoerders liep aan het begin van de middag met spandoeken de snelweg op. Daarna gingen ze op de weg zitten. Eerst werd de A12 bij Den Haag helemaal afgesloten. Later ging de weg deels weer open. Volgens de organisatie hebben er duizenden betogers aan de actie meegedaan. Op de Britse radio wordt vandaag geen verslag gedaan van de voetbalwedstrijden in de Premier League. Veel presentatoren, commentatoren en analisten weigeren aan het werk te gaan vanwege de schorsing van Gary Lineker. Die mag van de BBC voorlopig het populaire tv-programma Match of the Day niet presenteren. Aanleiding is een kritische tweet van hem over het Britse asielbeleid. Volgens de BBC mogen medewerkers zich niet uitlaten over politiek. Strijdkrachten van de Russische Wagnergroep hebben Oost-Bakhmut voor het grootste deel ingenomen, bevestigen Britse inlichtingendiensten. Er wordt al maandenlang hard gevochten om de Oost-Oekraïnse stad. Het leek er onlangs op dat het Oekraïnse leger Bakhmut wilde verlaten vanwege een hernieuwd Russisch offensief. Maar een adviseur van president Zelensky zei gisteren dat Oekraïnse militairen de stad zouden blijven verdedigen. Russische militairen en Wagnerstrijders hebben Bakhmut omsingeld. Het lijkt erop dat ze alle burgers weghalen uit het oostelijk deel van de stad. En FC heeft een belangrijke eh, stap gezet in de Eredivisie. De Trentenaren klopten in eigen huis Excelsior. Het werd 2-0. Romani maakte beide doelpunten. FC staat nu 15e op de ranglijst. Het weer in het noorden wat buien. Vanavond en vannacht bewolkt met in het binnenland lichte vorst. Morgen begint met regen. In het oosten dan kans op natte sneeuw. De rest van de dag is het grijs, maar droog. Het wordt 7 tot 11 graden. De dagen daarna wisselvallig weer. Dit was het in Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd.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 was the piano on the xylophone. You can have the trumpet on the saxophone. Life is skipping rope, keep going, keep going. Find a solace in the note, do, do, do, do. Had the struggle when I was broke, so low, so low.